In Duitsland is het kernafvaltransport opnieuw tegengehouden door actievoerders. De trein moest in de buurt van Kassel stoppen omdat twee activisten boven het spoor hingen. Dat deden ze door te abseilen van een brug. Even verderop staan nog eens 50 betogers klaar om het nucleaire transport tegen te houden. De bedoeling is dat het transport vanochtend in Gorleben aankomt. Drie Amerikaanse jongens die twee jaar geleden waren ontvoerd... zijn volgens verschillende Amerikaanse media gevonden in Nederland. De jongens zijn nu 11 tot 14 jaar oud. Twee van hen zijn broers en de derde is hun neefje. Ze werden ontvoerd in Californië door hun vaders, die broers van elkaar zijn. De twee vaders zijn volgens de Amerikaanse FBI in Den Haag gearresteerd en zitten nu vast. Hoe de Nederlandse politie daarbij betrokken was is nog onduidelijk. In Vught is opnieuw een auto uitgebrand. De brand werd rond half drie ontdekt en kon snel worden geblust. De auto is vermoedelijk in brand gestoken door een pyromaan. Eerder vannacht werd op een andere plaats in Vught al geprobeerd een auto in brand te steken, maar dat mislukte. De laatste tijd zijn in de Brabantse plaats in totaal elf auto's uitgebrand. De cholera-uitbraak in Haiti heeft tot nu toe aan meer dan 500 mensen het leven gekost, meldt de Haitiaanse regering. Meer dan 7000 mensen zijn besmet geraakt en in het ziekenhuis opgenomen. Na de verwoestende aardbeving van begin dit jaar wonen veel mensen nog steeds in tentenkampen. Ook is er een gebrek aan schoon drinkwater, wat heeft geleid tot een cholera-uitbraak. De Nederlandse volleybalsters hebben op het WK in Japan een verrassende nederlaag geleden tegen Thailand. Oranje verloor met 3-1 in sets was de tweede wedstrijd in de tweede ronde. De eerste wedstrijd won Nederland nog van Cuba. Het weer in de loop van de dag vooral in het noorden zon, in het zuiden bewolkt met kans op regen.